Waterbalgemoed met het rbs Journaal. Er zijn dit jaar tot nu toe ruim 100 klachten binnengekomen... over de verplichte psychiatrische keuring van mensen met autisme... die een rijbewijs willen halen. De Nederlandse Vereniging voor Autisme zegt bij onderzoeksprogramma Pointer... dat de kwaliteit van de keuring soms te wensen overlaat. Zo zei een van de klagers dat de CBR-psychiater haar vroeg... of ze nog steeds autisme had, terwijl deze aandoening niet overgaat. De Gezondheidsraad adviseerde ook al om de kwaliteit van de rijbewijskeuringen te verbeteren. En het kabinet neemt dat advies over. Het aantal vliegtuigpassagiers van en naar Nederland daalde tijdens de coronacrisis met ruim 80 Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek reisden er tussen maart vorig jaar en februari dit jaar 14,1 miljoen mensen via een van de vijf nationale luchthavens. Het aantal vluchten daalde met ruim 50% minder sterk, na 258.000 vorig jaar. De passagiersvliegtuigen zaten dus minder vol. De populairste vliegbestemmingen waren wel vrijwel dezelfde als andere jaren. Bijna driekwart van de passagiers vloog binnen Europa. De brandweer heeft de lichamen gevonden van de drie vermisten... in een afgebrand appartement boven een bedrijf in Berkendam. Waarschijnlijk waren ze buitenlandse arbeidskrachten. Het vuur in het appartement en het timmer- en interieurbedrijf eronder... begon in de ochtend door nog onbekende oorzaak. Pas afgelopen avond kon de brandweer het gebouw in om naar de vermisten te zoeken. De voorzitter van de Federatie van Duitse Ziekenhuizen ziet de eerste tekenen van een afname van de druk op de corona-afdelingen. Daar liggen nu ruim 5000 mensen met corona op een IC. De piek lag afgelopen maandag boven de 5100. Volgens de topman blijft de druk voor het personeel wel hoog. Het weer vannacht meer bewolking, vooral het noorden ook kans op een bui. De temperatuur daalt tot 4 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten. Overdag bewolkt met vooral in de middag buien en dan ongeveer 13 graden.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 Once it falls apart, it's so hard to unbreak. So don't you ever make that mistake. Tell her you and the boy grew Maybe Wednesday, Wednesday. thought we'd always be together. sometimes things just don't work out like we thought.